5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU geeft het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de brexit tot 22 mei. Voorwaarde is wel dat het Lagerhuis snel instemt met een brexit-deal. Gebeurt dat niet, dan moeten de Britten uiterlijk 12 april met een ander plan komen. Die datum is gekozen omdat de Britten dan nog kunnen meedoen aan de Europese verkiezingen. Maar premier May zegt dat ze dan liever een no-deal brexit heeft. Een omstreden Britse sharia-geleerde heeft lessen gegeven op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat staat volgens NRC Handelsblad in een vertrouwelijk bericht dat de AIVD in januari aan burgemeester Halsema stuurde. Zij besloot erop de subsidie aan de islamitische school te bevriezen. De directeur zegt dat de sharia-geleerde alleen maar een keertje op het Haga Lyceum is komen kijken. De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland dreigt in gevaar te komen, zegt een onderzoekscommissie. Er zijn personeelstekorten en de digitalisering loopt achter. Volgens de commissie is het aan de toewijding van de rechters en medewerkers te danken dat de Nederlandse rechtspraak nog altijd een van de beste ter wereld is. Het dodental van de explosie gisteren in een chemische fabriek in China is opgelopen naar 47. De explosie was in de oostelijke stad Yangcheng. Volgens Chinese media is er benzine ontploft. Door de kracht van de knal sneuvelden 6 kilometer verderop nog ruiten. Behalve 47 doden zijn er meer dan 600 gewonden. Van hen verkeren er 32 in levensgevaar. Rotterdam voert vanaf de komende jaarwisseling een beperkt vuurwerkverbod in. In stadsdelen waar het afgelopen jaren uit de hand liep mag geen vuurwerk worden afgestoken. En ook niet bij ziekenhuizen, verzorgingshuizen en dierenasiels. In rustige wijken is vuurwerk nog wel toegestaan. Een algeheel vuurwerkverbod haalde het gisteravond niet in de Rotterdamse gemeenteraad. Het weer, eerst op veel plaatsen nevel of mist, minima tussen 3 en 7 graden.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 Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. ZFM. play me deja vu like a radio tune. I swear I've heard before. Chill, is it something real or the magic? Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> but you gotta take dicks for. she uh. broke my heart. When you taking the <laughs> for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off for Insta, rude boy. She Just cause the girls got them, uh, don't have your eye on her like Deli Alley. See the footwear, man, it ain't too shabby. Got a ting older than me, calling me daddy. Girl, calm down, it will be okay. Pulled up in the German the EO way. Them girls see the boy and get mad. Would have thought it was a picture from Tion Wayne. Big back, had to grab it like that. Gotta grab my Snapchat quick and snap it like that. Big 35, grabbing chicks like Barney. Slow down, stop catting like that. Big Gal on the boy that's No, I love an East African, that's VVS chain on my neck, that's it. I'm the rated legend, that's it. Better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> but you gotta take dicks for. Uh. she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl up an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. We be getting points like a free throw. Dead girl trying to get the D, no. See man and gal get to winking. Wait there, hold up, bro, what you drinking? Oh, just chill, bro, it's juice I'm sipping. Underage, but I still be whipping. It's Drizzy and Cadet Cadet. We flip beast. don't forget, forget, don't forget, forget about me. Who's next up? Yeah, you know about me. I don't need no prop boys surrounding me. It's Drizzy and Cadet Cadet. Forget, forget. Why you trying to give me advice, bro? try and mess up by your eyes though. You should be on some big man things. You should be looking for shit. She looking better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta date dicks for, uh. she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pies. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl up at Insta, rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind you curse, but see your blessing. She'll rip your shirt. so it's over. This time. as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house.